en zit sindsdien in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught. De man van 44 ronselde leden en zocht op internet naar instructies om een bom te maken, zegt het OM. Staatssecretaris Blokhuis heeft in zijn Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat Nederland gezonder moet worden. Samen met zo'n 70 maatschappelijke organisaties en bedrijven heeft Blokhuis afgesproken dat Nederlanders gezondere keuzes moeten gaan maken. Zo moeten kinderen in 2040 de geur van sigarettenrook niet meer herkennen, staat in het akkoord. Een tbs'er is veroordeeld wegens een verkrachting in de Limburgse kliniek de Royse Wissel. De man van 31 vergreep zich in mei aan zijn begeleidster toen ze de planten water aan het geven waren. Hij zei tegen de rechter dat hij de vrouw verkrachtte uit woede omdat er niet meer geknuffeld mocht worden met medewerkers. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel en heeft opnieuw tbs opgelegd gekregen. De politie heeft deze week vijf mensen aangehouden... in verband met de wond van een verdacht pakketje vorige maand bij het provinciehuis in Lelystad. De vijf zijn weer op vrije voeten, maar moeten zich wel laten verantwoorden voor de rechter. Op de dag van de vondst hingen ook op verschillende plekken in Lelystad spandoeken met leuzen over het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen. 19 Friezen, die onlangs werden veroordeeld voor het blokkeren van de A7 gaan in hoger beroep. Ze blokkeerden de snelweg vorig jaar om een anti-zwarte pietenprotest protest te voorkomen. De meesten kregen daarvoor een taakstraf van 120 uur. Onder de 19 blokkeervriezen die in hoger beroep gaan is ook boegbeeld Jenny Douwes. Zij is veroordeeld wegens opruiing en kreeg 240 uur en een maand voorwaardelijk.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl slash autoverzekering.